uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt wat info naar buiten over de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries. Volgens de krant De Gelderlander komen twee van hen uit die provincie. Uit Tiel en uit Maurik. Ze zouden ongeveer 20 en 30 zijn. De politie bevestigt het nog niet en komt later met een update. Peter R. de Vries werd gisteravond van dichtbij in zijn hoofd geschoten... op straat in het centrum van Amsterdam. Buurtbewoners zijn ontzettend geschrokken. Ik vind het gewoon verschrikkelijk waar leven wij in? Lijkt of je nergens meer veilig bent. Dat, is die, dat gevoel heb ik eigenlijk, ja. Dat je gewoon op een verkeerde plek bent of zo. gewoon, ik weet niet, er gaat zoveel emoties door me heen. Ik hoop alleen maar dat hij het haalt. Dat hoop ik echt voor hem en zijn familie. We weten niet hoe het nu met de misdaadjournalist gaat. De twee verdachten werden een paar uur na de aanslag opgepakt op de A4. Er zou nog iemand zijn opgepakt in Amsterdam. Boeren voeren weer actie in het hele land. Ze staan met hun trekkers op het Malieveld in Den Haag... of zijn onderweg naar Arnhem, Assen, Zwolle en Den Bosch. Ook deze boeren uit Brabant is bij het protest. Voor het Ja, ze willen de boeren in sommige stukken gewoon helemaal wegvegen. En dat slaat gewoon helemaal nergens op. Wat verwacht je van vandaag? een leuke dag. Leuke dag. <laughs> Ja, gewoon allemaal boeren bij elkaar. is al wat moois. Leidt tot gedoe op de weg. Vlakbij Utrecht haalde de politie tientallen trekkers van de A12. En de ME blokkeerde opritten van de A50 en de A59... om te voorkomen dat boeren daar de snelweg op gingen. De boeren staan ook stil bij de aanslag op Peter R. Vries. Een boerenprotestorganisatie uit Flevoland doet helemaal niet mee. Ben je van plan binnenkort op vakantie te gaan naar de Algarve in Portugal? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Morgen gaat het reisadvies op oranje, omdat het aantal coronabesmettingen er hard stijgt. Als je nu in de Algarve zit en terug naar Nederland komt... moet je vanaf morgen kunnen laten zien dat je bent geprikt, getest of hersteld van corona. Over iets minder dan twee weken worden, bij de, worden de Olympische Spelen in Tokio afgetrapt. Maar het is nog maar de vraag of er fans bij wedstrijden mogen zijn. In een grote Japanse krant staat dat de overheid twijfelt en zich zorgen maakt over coronabesmettingen. Eerder werd al besloten dat alleen Japanse supporters welkom zijn bij de Spelen.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 Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi hum, hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia ah, hum, hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.